Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden na een schietincident in een trein op het Centraal Station. Ze waren betrokken bij een vechtpartij waarbij volgens de politie mogelijk een vuurwapen op de grond is gevallen en afgegaan. De twee mannen, allebei 18 jaar, stapten uit de trein en renden weg, maar konden worden opgepakt. Bij het schietincident raakte niemand gewond, maar volgens de Rotterdamse politie had het heel anders kunnen aflopen. Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Syrië een Turkse drone neergehaald. De bewapende drone zou op weg zijn geweest naar een Koerdisch doelwit... maar kwam dicht bij de Amerikaanse troepen in het gebied. Het Amerikaanse leger zegt meerdere keren te hebben gebeld met de Turkse strijdkrachten... een NAVO-bondgenoot, met het verzoek de drone weg te halen. Uiteindelijk besloten de Amerikanen uit zelfverdediging het vliegtuigje neer te schieten. Turkije heeft daar nog niet op gereageerd. Volgens Koerdische bronnen zijn door de Turkse aanvallen in Syrië gisteren zeker negen mensen gedood. De subsidie voor elektrische auto's wordt volgend jaar toch niet verlaagd. Staatssecretaris Heijnen ziet van de vermindering af... omdat de vraag naar elektrische auto's achterblijft. Autokopers laten de subsidiepot dit jaar grotendeels links liggen... terwijl de overheid elektrisch rijden juist wil stimuleren. Extinction Rebellion stopt tijdelijk met de dagelijkse blokkade van de A12 in Den Haag. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is waar de groep al weken actie voor voert. Mocht de motie het niet halen, dan komt Extinction Rebellion met nieuwe blokkadeacties. De A12 werd 27 dagen op rij enkele uren per dag bezet. De politie zette meermaals een waterkanon in tegen de activisten. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 9 en 13 graden. Overdag af en toe zon. Maar in het noorden blijft het bewolkt met soms regen. Het wordt dan 17 tot 20 graden.